Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er gaan per direct minder goederenwagons met gevaarlijke stoffen over het spoor... in Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland. Ruim 3000 wagons nemen andere routes. Staatssecretaris Dijksma wil zo aan de wettelijke normen gaan voldoen. Eerder dit jaar bleek dat die behoorlijk werden overschreden... onder meer vanwege werk aan de Betuwe-route. Verder wordt chloor binnenkort helemaal niet meer vervoerd per spoor. Ook steekt Dijksma 110 miljoen euro in het verminderen van overlast van goederentreinen, bijvoorbeeld in raildempers die lawaai tegengaan. Problemen met drinkwater in Noord-Holland. In een groot deel van de provincie zitten duizenden huishoudens zonder water... of ze hebben overlast door water dat uit de grond omhoog komt. Dat meldt de regionale omroep NH. Oorzaak is een lek in een transportleiding bij Alkmaar. De Griekse politie heeft tijdens een demonstratie van gepensioneerden in Athene pepperspray gebruikt. De betogers waren de straat op gegaan om te protesteren tegen de kortingen op pensioenen. Er deden ongeveer duizend mensen mee. Toen ze door een blokkade van de politie wilden breken en een politieauto omvergooiden, spoten agenten pepperspray. Wegen bij Venlo en Roermond staan vol met Duitsers die in Nederland komen winkelen. Vanwege de dag van de Duitse eenheid zijn veel Duitsers vrij. Vooral op de weg naar het outletcenter in Roermond staat het vast. In Venlo is zelfs een calamiteitenplan ingesteld... omdat er twee parkeergarages dicht zijn. Er zijn extra verkeersregelaars en er rijden extra bussen naar de binnenstad. Conimax roept alle pakjes boemboe terug. Er kunnen stukjes rubber in de kruidenpasta zitten. Het gaat om de boemboes met een houdbaarheidsdatum tussen september 2017 en februari 2018. Mensen kunnen de lege verpakking terugsturen naar Conimax. Het weer dan nog, op veel plaatsen zon, op sommige plaatsen nog een bui.